Op televisiebeelden was te zien dat er witte wolken uit de centrale kwamen. De brand zou hebben gewoed in reactor 4, waar eerder een explosie was. De exploitant wil de reactor koelen met water vermengd met boorzuur. Die methode zou de kans op een kettingreactie verminderen. In de centrale is een deel van de reactorstaven beschadigd. In reactor 1 is ruim driekwart van de staven onbruikbaar geworden, in reactor 2 ongeveer een derde. De Nikkei-index is na twee dagen van zware verliezen een stuk hoger gesloten. De belangrijkste beurs van Japan steeg met 5,7 procent en staat nu weer boven de 9000. Gisteren verloor de beurs nog bijna 11 procent van zijn waarde. Maandag was het verlies ruim 6 procent. De Japanse centrale bank heeft voor de derde dag op rij miljarden in de geldmarkt gestoken... om de zwaarste klappen voor de economie op te vangen. Veiligheidstroepen in Bahrein zijn bezig met het ontruimen van een plein in het centrum van de hoofdstad Manama. Daar bivakeren al weken Shiïtische demonstranten die politieke vrijheden e- eisen. Volgens de eerste berichten wordt bij de ontruiming veel geweld gebruikt. Er zijn berichten dat er twee politiemensen zijn omgekomen. Boven het plein hangt zwarte rook, mogelijk van barricades die in brand zijn gestoken. Ook zijn er explosies gehoord. Gisteren kondigde koning Hamad voor drie maanden de noodtoestand af om een eind te maken aan de protesten. Minister De Jager moet de bonussen bij banken veel harder aanpakken. Dat vindt de meerderheid van gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks. De PVV wil bonussen zelfs verbieden, zeker bij staatsbanken ABN AMRO en de banken die staatssteun hebben gekregen, zoals ING, Egon en SNS Reaal.